Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Syrië zijn drie Amerikanen doodgeschoten. Het gaat om twee militairen en een burger die als tolk fungeerde. Zeker drie mensen raakten gewond bij de aanval, onder wie zeker twee Syrische militairen. De enige aanvaller is doodgeschoten. Volgens het Amerikaanse leger was de aanvaller lid van de islamitische terreurgroep IS... Maar het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten spreekt dat tegen... en zegt dat de aanvaller een Syrische militair was. Dat wordt ook bevestigd door een woordvoerder van het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken. De politie in Duitsland heeft een 20-jarige man aangehouden... voor de mesaanval op een moeder en haar vier kinderen. Die aanval gebeurde vanochtend vroeg in een appartement vlakbij Dortmund... terwijl het gezin nog lag te slapen. De achtjarige dochter is het zwaarst gewond en heeft volgens Duitse media zeker 15 snijwonden. De verdachte zou een kennis zijn van de 26-jarige moeder. De man wordt verdacht van poging tot moord. Een spookrijder heeft een flinke ravage veroorzaakt op de A58. Bij Moergestel gebeurde een ongeluk. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal raakten zeven auto's beschadigd. Hoe de auto op de verkeerde weghelft terecht is gekomen is nog onduidelijk. Het Junior Songfestival is dit jaar gewonnen door Frankrijk. De Nederlandse inzending eindigde op de tiende plek. Dit jaar deden er in totaal 18 landen mee aan het Junior Eurovisie Songfestival. Gastland Georgië werd derde. En Telstar blijft maar niet in staat een voorsprong om te zetten in een overwinning. Tegen NEC speelde de club in eigen huis gelijk. Het werd 2-2. Vanavond wordt er nog meer gevoetbald in de eredivisie. FC Groningen tegen FC Volendam is bezig. En rond deze tijd wordt er ook afgetrapt bij PSV tegen Heracles. En het weer droog en vrij helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 3 en er is kans op mist.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 Op deze zaterdagavond. Meestal zit ik dan eh, met Mick, maar die, eh, die was vorige week ook al niet. Wat zeg ik, vorige week was hij er wel en eh, toen was ik er niet. En de week daarvoor hadden we beiden wat, wat te doen. Maar ik had de afgelopen twee zaterdagen was ik op pad geweest. Ja, en dan krijg je dus nu weer het verhaal dat Mick zelf gevloerd is en dat hij thuis eh, zit. Eh, maar, eh, zegt hij, hoe gaan we dat oplossen? Ik zeg, nou, dan doe ik het weer. Dus de, de inval Boskamp meldt zich weer op deze zaterdagavond. En dit was een oude bekende, want we hebben hem al eens eerder laten horen in dit programma. Namelijk Ole Baroet met... Nothing You Can Do About It. wat betreft deze ongehoord Boskamp. Nou, dat is het dus niet. het is nu een ongehoord koper en misschien wel een inval Boskamp. Want zo zit het in elkaar. Eh, de volgende, dat is een Deense eh, jazz- en soul-artiest. En dat, de naam eh, Søren Baun, daar luistert hij naar. En hij maakt eigenlijk een soortement van jazz, soul, R&B, pop, funk. En dat doet hij dan ook nog met de Braziliaanse invloeden in. Ik zou zeggen, luister zelf. Hier is The Mask. feel like a fool. I'm tired of playing all these games. Now it's time to make a change. pretending. Beware of the signals I'm sending. I'm gonna leave this hiding place and show the world my face. Thank you. Scandinaviërs, maar ze maken toch warmbloedige muziek. Dat eh, doen ze dus ook met eh, dit nummer, Bound en The Mask. Misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd. Eh, misschien heet hij wel Sudden Dat zou ook zomaar kunnen. maar het nummer The Mask gaat toch wel over dat mensen maskers en dan moeten laten vallen. En dat een ware aard op een gegeven moment wel naar boven komt. de volgende, dat is ook een heel bijzonder verhaal. Want die man heeft ooit gevoetbald. En niet zomaar, hij heeft ook nog ergens eh, in de Premier League eh, deel van uitgemaakt. Ik heb het over Gavin Victor Holligan. En dat was dan zijn voetbalcarrière, maar hij besloot ook om muziek te maken. Nou, en dat doet hij niet geheel onsuccesvol, want When Boys Become Men is nu wat je uit je radio hoort. I'm not over the top, I'm just tired of being at the bottom. I'm not getting any younger. I'm not winning while I'm doing what I'm told. Mm. It's a game of two hearts, but I'm dying for the sound of the whistle. Mm. And I can suffer your loss since all is fair in love and war. Yeah, yeah. So bring the cavalry, let the wolves come out. Hear the sirens ringing while the people shout. Send your arrows hurling, I'll be waiting here. This is when boys become men. Mm. Mm-hmm. Go on and take your swing, attack with all your force. Throw your sharpest daggers, riding on your horse. Take your finest shot while you have the chance. This is when boys become men. if the tables would turn, you'll be tired of being at the bottom. And it's a question of survival. I'm not winning while I'm doing what I'm told. Yeah. And it's a game of compromise, but I can't play if I'm buried six foot under. Mm. And I can see your weapons loaded, but I'm ready for your round of fire. So bring the cavalry, let the wolves come out. Hear the sirens ringing while the people shout. Send your arrows hurling, I'll be waiting here. This is when boys become men. This is not about you. I'm doing what I have to and I don't wanna argue, but I'm not backing down, no, no. Hier even twee nummers achter elkaar. Eh, namelijk van Gavin Holligan en When Boys Become Men. En dit nummer van State Coast. Featuring Göran Turborn. En I Can't Figure It Out. Eh, dat is eh, de titel van het nummer. Um, eerst even over die vorige. Dat is uh, Gavin Holligan. Want eh, wanneer is die man nou eigenlijk muziek gaan maken? Dat gebeurde op een gegeven moment door die, eh, dat hij een ernstige dijbeenblessure opliep. En dat was een einde aan zijn voetbalcarrière in 2006. En toen stapte hij over naar de muziekindustrie. Eh, hij is wel een autodidact. Staat hier. En dat heeft hij dus gewoon zichzelf ja, piano eh, leren aangeleerd. zo zit het in elkaar. En eh, hij is een sessiemuzikant, singer, songwriter, producer en ondernemer. Nou, dat ondernemer dat doet hij dan op het eh, muzikale vlak naar mijn idee best wel oké. dan die andere, dat is een Zweeds tweetal. En dat Zweedse tweetal, dat heet Stefan Olsson en Daniel Andersson. En ze zijn voortgekomen uit een tribute band. Want het is een tribute band geweest van Steely Dan. Maar eh, dat bleek toch eh, ja, best wel succesvol. Deze in L.A., daar kregen ze wat eh, lovende recensies over. Maar op een gegeven moment besloten ze een compromisloos Yard Rock project te starten. En dat zette toch wel wat zouden aan de dijk. En ze hebben op een gegeven moment besloten om ook zelf wat nummers uit te brengen. En dat is het resultaat wat je net hebt kunnen horen. En dat nummer dat heet I Can Figure It Out. Toegekomen aan de, de volgende die op het lijstje staat om afgedraaid te worden. En dat is Dave. Ik weet niet of ik het goed zeg. Maar eh, hij wordt in ieder geval bijgestaan door Mail Music en Corey Henry. En volgens mij, die Corey Henry die heeft hier ook in dit programma nog een keer gezeten. Weliswaar met een ander nummer. Dat, nummer dat heet, eh, wat, eh, wat je nu gaat horen van Dave, dat heet Trinity. didn't feel good when you hurt me. No, this don't feel good. Can you take it all away? Didn't feel good. You didn't talk to me. Yeah. You done left me with my heart, my God, and these prayers. Didn't feel good learning you were bad for me. that you're not here. You done left me alone with nothing. You done left me with my, heart, my God, in despair. You done left me with my, heart, my God, in despair. Wish the best for you, some things, sometimes, someone, somewhere. Didn't feel good, found out couldn't make you happy. Had no understanding what could come alive in me. I could stand here all night trying to make excuses. But I can't no love if I ain't got more God in me. Didn't feel good, knew I had something special. Had a jewel that I could lose any day. It don't feel good. I'm gonna step away so I could think. thing sometimes, someone, somewhere. You done left me with my heart, my God, in despair. You done left me with my heart, my God, in these You done left me with my heart, my God, in despair. Wish the best for you, something, sometimes, someone, somewhere. Got you on my mind. I'm losing sight, and I can hear a word you say. My cells ignite, and all my hair is turning gray. Are you alright? 'Cause Cause I can't bear a minute longer. you all the time. I've got you on my mind. I got you on my mind. I think about you all the time. I got you on my mind. my hebben er weer eh, twee even laten horen. Als je denkt eh, van wat is die stem van die Mick Boskamp veranderd? Ja, eh, klopt. Hij is er niet. Hij ligt thuis in bed met een kruikje ergens, denk ik, zware griep. Ja, en hij heeft gewoon geen stem. Dus dan moet ik het doen. en ik ben de inval Boskamp voor vanavond. heb ik, drie weken geleden heb ik dat ook gedaan. Ehm, en ik ben <laughs> Jaap Koper. Dat zal dan even duidelijk worden, Jaapie. Um, Dave eh, hoorden we eerst met eh, de featuring Mail Music en Corey Henry. Die hebben we al eens eerder gehad, eh, volgens mij, die Corey Henry. En Trinity hoorde je. En deze Kilian Sladek is ook een niet onbekende in de Duitse muziekwereld vooral. En hij is naast het werk wat hij ook als muziek, eh, eh, muziekmaker, muzikant of wat dan ook doet... is hij ook nog vocal coach. Dus hij kan ook nog best wel mensen aansporen om hun stem wat eh, beter te gebruiken. Dus dat is even in het kort de bio van deze Kilian Sladek... die dus uit Duitsland komt. De volgende is Steven Sands en Weird World. every day. What I chase just gets away, and all I got is what I chased yesterday. It don't make no sense. Sometimes the thoughts stand the palm of my hand. Sometimes it runs like the wind. And it took few hours in a day to overthink what it is and what it ain't. Tomorrow's another day don't wanna chase it no more It runs faster than I do And it just doesn't seem enough when I try so hard Spend my time to catch my own fall And I don't know why Sometimes it feels this way I sit back and wonder I'm starting to think it's a weird world It's a weird world I'd like to think that all of the time that I've spent Would end up with me further ahead sense. Maybe sometimes it just is what it is, man. And it ain't what it seems. That's why I don't wanna chase it no more. It runs faster than I do. And it just doesn't seem enough. But when I try so hard, spend my time to catch my own fall and I don't know why Sometimes it feels this way I sit back and wonder I'm starting to think it's a weird world So take your time with it Take your time with it now dames zijn ook vertegenwoordigd in het eh, programma. Samen met Echo Blues. En daarvoor hoorde je Steven Sands. En die man die komt uit Kaapstad, Zuid-Afrika. En wat maakt die pop, blues, funk en soul tot een gebalanceerd klankpalet... dat de invloeden van de artiest weerspiegelt. En dat heb ik niet voor mezelf, dat heb ik ergens eh, van een website af gejat zodat ik ook niet uh, weet wat deze man uitvoert. Want ja, het is natuurlijk een beetje de onbekende muziek... die je normaal gesproken hoort op de zaterdagavond. En dat met een soul, funk en jazz sausje. Want eh, daar is Mick uh, heel erg bedreven in. En omdat hij er niet is, moet ik het dus nu even wat meer aan elkaar praten. Maar er komt zo dadelijk al een bekende voor mij dan. Want ja, daar weet ik nog wat iets vanaf. En dat zal ik ook laten horen ook hoe ik, ja, hoe ik die man dus ken. Want de meeste soul- en funkliefhebbers die kennen hem. Maar goed, zover is het nog niet. Ben Barrett is de volgende die eh, je nu hoort. En dat nummer dat heet Trust People. Just as reason zeggen waar zijn eh, muzikale voorkeur ligt als het gaat om de instrumenten. Dat is toch wel duidelijk eh, de gitaar. Bij deze Britse Ben Barrett. Dat is de naam. En hij houdt ervan om zoveel mogelijk eh, ja, songs te schrijven. En natuurlijk ook dat te doen met een gitaar erbij. En de, het geluid wat je eruit hoort, dat is onmiskenbaar. Soul en funk, die er ook hier heel min of meer in verweven zit. Nou, eh, ik zeg dat ik eh, een bekende ben tegengekomen. Wat tenminste wat naam betreft. Maar voor die mensen die eh, dat willen weten... waar kennen we Mike Lindup van? Nou, dat ga ik je nu vertellen. dat, eh, dat is hem dus. Eh, we kennen hem zeker, want hij is eh, de toetsenman bij Level 42. En dat is uit lang vervlogen tijden, want dit is zeker alweer van 40 jaar terug. 44 jaar terug zelfs. Starchild, daar was hij overduidelijk op te horen. Maar hij is nog altijd actief, deze Mike Lindup. En dat ga je nu horen, want dat nummer wat wij laten horen is Atlantia. dingen komt een eind. Dus ook aan dit ene uur ongehoord Boskamp. Die bij afwezigheid is eh, vervangen door een inval Boskamp. En mijn naam is Jaap Koper. Uh, eh, Soul Persona hoorde je met eh, Skinny Dipping. Die mag het bal bijna besluiten. Daarvoor hoorde je Mike Lindup. En dat is geen onbekende, want die heeft vroeger de toetsen beroerd bij Level 42. Of die dat nog doet, dat, is mij niet geheel duidelijk. Maar dat hij het nog eh, steeds kan, dat blijkt eh, dus wel. Want Atlantia, dat is het eh, nummer wat hij heeft uitgebracht. En of dat nou in 2024 of 2025 is, daar wil ik vanaf zijn. Eh, dit eh, was hem weer. Eh, volgende week hoop ik namelijk ook weer hier te zijn. Maar dan is mijn rol slechts een soortement van doorgeefluik. Want dan hoop ik dat vriend Mick Boskamp er wel weer is. Want ja, het is natuurlijk wel zijn programma. Hoewel ik mij lichtelijk moet erkennen dat ik dit toch wel heel fijn vind.